Femke Woldhuis met het NOS-journaal. De politie heeft een man opgepakt voor de moord op een Enschedese vrouw vorig jaar januari in Os. De 30-jarige verdachte zat al vast voor een ander misdrijf en is gisteren in zijn cel gearresteerd. De man verbleef de afgelopen periode in het buitenland en was op verzoek van het Openbaar Ministerie naar Nederland gebracht om hier zijn andere straf uit te zitten. Twee weken na de ramp met de veerboot voor de kust van Zuid-Korea is het dodental opgelopen tot 212. Duikers zoeken nog naar 90 vermisten. De operatie wordt nog steeds gehinderd door sterke stroming en ronddrijvend puin in het gezonken schip. Dat ligt op de bodem. In een fruitbedrijf in het Zuid-Hollandse Maasdijk zijn zeker 15 mensen onwel geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Volgens de brandweer raakten ze binnen bedwelmd en zijn ze naar buiten gebracht. Het gebouw is ontruimd. De brandweer kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd en door welke stof de slachtoffers onwel zijn geraakt. Er zijn wel veel brandweerwagens en ambulances uitgerukt. Het bedrijf importeert tropische vruchten. De politie in Cambodja zegt dat de man die een Nederlandse VN-medewerkster heeft vermoord is opgepakt. De man zou hebben bekend. De verdachte zou hebben geprobeerd een fiets te stelen bij het huis van de vrouw. En toen ze om hulp schreeuwde zou hij haar met een schroevendraaier hebben aangevallen. Het dochtertje van de vrouw raakte daarbij zwaar gewond. De winst van Shell is in de eerste drie maanden bijna gehalveerd. Een jaar geleden werd er nog een winst gemaakt van 5 miljard euro. Nu is het 3,3 miljard. En dat komt vooral doordat raffinaderijen in Azië en Europa minder waard zijn geworden. De beleggers zijn wel te verspreken over de resultaten... omdat de winst zonder die afschrijving ongeveer hetzelfde zou zijn als vorig jaar. Het aandeel Shell steeg bij de opening van de AEX meer dan 3 procent. Het weer in het zuiden en het oosten wat zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het is 15 tot 21 graden. En morgen opnieuw kans op een bui in het noorden en het zuiden, dan weer de meeste zon. En vanaf vrijdag is het droog, zonnig, wel ietsje minder zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Randweg Dordrecht 5 kilometer.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 Met nu ZFM lunch. Een voor de jarigen. Hiep, think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That roundabout me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. feest in de studio vandaag. Ja, ja, het is feest. Lekker taart gegeten al. Ja, al oh, heerlijk mooi. Oh, oh, oh Albert Jan is jarig, hoor. Oh, eh, oh, wat zijn wij heden blij. Ja, Albert is jarig. Albert is jarig, En dat vieren wij. Ja, dat vieren wij, helemaal. Nou, en of. Eh, ja, dat is wel handig natuurlijk, want hij heeft die koning eh, Willem-Alexander, die heeft hij gebeld. Dus, uh, als jij nou je, je koningsdag verplaatst, heb ik tenminste mijn eigen verjaardag weer voor mij eigen alleen. <laughs> Dan hebben ja. wij dat we erbij mogen zijn. Ja. Nou, je hebt wel pech, Albert-Jan, want eh, Pieter van Volhoven is ook jarig vandaag. Dus dat moet je toch nog even delen. <laughs> moeten we daar ook nog naartoe vanmiddag dan weer? Eh, ja, moeten we vanmiddag even heen. Ja, moeten we er ook even heen. Vanmiddag, ja. Na vieren gaan we even naar Apeldoorn. Heen. Ja, ja, ja. Weer taart. Even Apeldoorn bellen. Gezellig. Maar goed, Albert-Jan is jarig, jongens. Oh, wat een feest wordt dat. U kunt naar de studio komen en uh, u kunt de cadeautjes komen brengen. En die donderen we dan achter de rhododendron? Nee, dat doen we niet. Nee, zo zijn wij niet. Oh, Dolly. Kom nou. Ik dacht dat dat hoorde bij 30 april, joh. Ja, dat is wel waar. Met dat défilé. Ja, dat is zo. Maar u kunt uw cadeaus komen afleveren hoor, bij de studio. Dat mag allemaal. Eh, en eh, hij zit al op u te wachten in de keuken. Taart is er genoeg. Ja, taart is er genoeg. We doen hem alleen nog even een strik om. Zodat u weet wie Albert Jan is. Dat is wel handig natuurlijk. <laughs> oranje strik doen we die heeft al zo geleden. <laughs> een oranje strik doen we hem om. Dan kan u, <laughs> kan u zien wie dit... Ja. Cadeautjes kunnen dus worden afgegeven... Eh, of gevulde enveloppen eh, kunnen worden afgegeven bij Tolweg 10A is antwoord. Ehm, Eén hoog. Eén hoog, ja. Niet beneden afgeven. Nee, nee, dan zien we niks. <laughs> op die bomschuitenclub te leggen. Dat moeten niet doen, Gaan ze er weer bootjes van bouwen? Ja, nee, dat moeten we niet hebben. nou, <laughs> ik gun ze van alles hoor. maar, eh, tuurlijk. Nou, maar niet die cadeautjes u Je kunt dus uw cadeautjes komen afleveren bij uh, Tolweg Tina, eerste etage. ja. Ga fijn over. Gaat half uur rijden voor de deur. <laughs> ja, dat zeg ik. We gaan gewoon een decline voor de maand. Ja, rijden voor de deur. maar we gaan ook gewoon weer lekker uh, eh, CFM Lunch doen vandaag. En straks natuurlijk de vinyljaren. En eh, het wordt speciaal. Want het is vandaag Internationale Jazzdag. En uh, las ik van de week. En ik denk, nou, daar ga ik eens op inhaken. Ik had eigenlijk een live concert gepland voor vanmiddag. Maar dit doen we volgende week. Omdat het Internationale Jazzdag is... ga ik twee uur lang historische jazzopnames voor u draaien. En ik had via het, eh, zeg maar via het oude wapen van Zandvoort heb ik, eh, heb ik ja, de platencollectie die ik daar vandaan kreeg, daar zat ook deze, deze map bij. Het boek bij. Met een stuk of tien LP's erin. En het is ongelooflijk wat er allemaal op staat. En allemaal van het legendarische jazzlabel Verve. Dus dat gaan we allemaal draaien straks. Zo, fantastisch. Ja, dat wil zeggen Louis Armstrong, uh, eh, Jones, Gerald, eh, Oscar Peterson zit erbij, Gary Mulligan. Ik had op Facebook ook gezegd Mil Jackson, maar die zit er niet bij. Ah. Eh, en nog een heleboel andere. Wes Montgomery zit erbij. Nou ja, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het zit er wel tussen. Maar dat krijg je in twee uur nooit uitgezonden natuurlijk allemaal. Nee, nee. Dat jammer, hè? Nou, we gaan Wel weinig, We gaan weinig praten en heel, heel veel, draaien. Ja. Nou, ik, uniek hoor, vandaag. Ja. En het is allemaal fantastische kwaliteit en mooie muziek. Het zijn historische opnames dus. Geweldig. En we kunnen maar twee uur, hè, want daarna hebben we de eh, culinaire zaken. Dus eh, ja, dat eh, hmm. kunnen niet uitlopen vandaag. Nee. Helaas niet. Maar dat geeft niet. Nou, we gaan van start. Hoppa. Huppie. Nou, nog één plaatje voor alle andere jarigen vandaag. Ook voor Albert Jan natuurlijk, maar ook nog even voor alle andere jarigen. Deze is voor Pieter dus? Ja, voor alle andere jarigen. Ah, oké. Nou, Ja, zijn er nog wel meer jarig. Ja, zo best. Tuurlijk. Stevie Wonder. Happy Birthday. van Stevie Wonder. We know the key to unity of all people is in the dream that you had so long ago that lives in all of the hearts of people. Nou, het is allemaal eigenlijk wel jammer hè, voor al die mensen die op 30 april jaren zijn. Vorig jaar kon je nog zeggen dat als het druk was in de stad, dat al die mensen voor jou kwamen. Ja, nu moet je zelf eh, je <laughs> feestje organiseren. Nou, kan het niet meer. Nee. nee. Hij moet je zelf weer uh, je ja, feestje... Ja, eh. ja. Zelf al die ballonnen opblazen. Ja, ook dat nog. Ja. Ja, valt niet mee hoor, voor al die mensen. Nou. Maar voor Pieter van Vollenhoven heeft het natuurlijk wel een voordeel, hè? Die kan nou gewoon eens een keertje rustig thuis blijven op zijn verjaardag. <laughs> maar ja, dan moest zijn vrouw weer een grote pan soep gaan koken. Dat is de vorige vroeg vanaf. Het is woensdag, het is 30 april. Het is de laatste dag van... Eh, morgen is dan weer 1 mei, hè, dag van de arbeid. Nou. En... Uh, nou ja, we gaan er gewoon een feestje van maken vandaag. Hebben we gewoon zin in. Het is lekkere, lekkere, lekkere muziek allemaal. Jawel, allemaal lekkere muziek. We gaan het horen. Altijd weer ZFM. En dit nummer dat is van Ed Sheeran.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 en Zing. Ja, dit nummer kent u natuurlijk van The Temptations. Maar Otis Redding heeft er ook eens een mooie versie van gemaakt. Het prachtige My Girl, Otis. En dat was met eh, My Girl. Oorspronkelijk, <clears throat> oorspronkelijk natuurlijk een, eh, een, werkje van de Temptations. Maar ja, je kent Otis. Die maakt, nou, maakte wel vaker covers. Of uh, nam wel vaker stukken van anderen op. En dan gaf hij er toch zijn eigen draai aan. Autos Running met My Girl. Ik vind hier een nieuwe single op op mijn bureau, zeg maar, op de, op de, tafel. Ik weet niet wat het is. Ik heb het nog niet gehoord. Maar we gaan het maar eens even het voordeel van de twijfel geven, zou ik maar zeggen. Het nummer heet eh, Minder dan Meer. En ehm, het is van uh, Volkers, Freek Volkers. Vind wel lekker. Kun je een gevoel waren? onze benedenbuurman. Dus dank u wel, buurman. En ehm, nou, we hebben het even gehoord. Het klinkt lekker. Minder dan meer. En uh, een, gewoon, klinkt, klinkt wel lekker. Ja, ik vind het wel lekker klinkt eigenlijk. Nou, waarom ook niet? Oh, ja. Oké. Nou, we gaan naar het nieuws. Hoop ik. Dat is altijd Voor Zandvoort en de regio. Is het regio-nieuws met Dolly. Oh, sorry. <laughs> ja, ja, mag de knop even open. Goedemiddag, luisteraars. Dit is het nieuws van 30 april 2014. Met het festivalconcept Roken is zo helder op sokken... is KWF Kankerbestrijding op 5 mei aanwezig op het bevrijdingspop Haarlem. Er staat een Hall of Heroes op het Plein van de Vrijheid... en op het kinderfestival lopen twee rookvrije superhelden rond. KWF Kankerbestrijding zet hiermee niet-rokers in het zonnetje... en maakt duidelijk dat niet-roken de norm is. Nood van de redactie, roken hoort helemaal niet thuis op een festival voor kinderen... ook niet in de vorm van een dergelijke campagne. Hij ziet er wollig uit met zijn lange haartjes... maar het zijn juist de haartjes van deze bastaard satijnrups... die vervelende klachten veroorzaken... Hierbij moet je denken aan heftige jeuk, huiduitslag en irritatie van de ogen en luchtwegen. Het rupsje werd afgelopen week in grote aantallen aangetroffen in de regio. In Zandvoort zitten ze vooral langs het Visserspad en het Pieterspas. Pieterspad. De GGD Kennemerland heeft een flyer gemaakt over de rups. En deze kunt u onder andere vinden via de website en dan barstaat satijnrups in het zoekprogramma... en dan kunt u alle informatie van de flyer downloaden. De zorg voor een ongeneeslijk zieke partner, vriend of familielid in de laatste fase is erg intensief. Hoe houdt u het hoofd boven water? Wat helpt wel en niet? En welke ondersteuning is er mogelijk? Op maandagavond 12 mei vertelt Via Fileers, een mantelzorgconsulente Hierover in Café Doodgewoon in Zandvoort. Café Doodgewoon in Zandvoort kunt u vinden in het Pluspuntgebouw. En ehm, <clears throat> de lezing is van kwart over zeven tot negen uur s avonds. In Nederland is er een groot tekort aan wiskundeleraren. Wiskundigen worden door het bedrijfsleven weggekaapt... met hoge salarissen en betere loopbaanperspectieven. Dat bevestigt Platform Wiskunde Nederland... Afgelopen maandag was dat na berichtgeving in het AD. Volgens het platform is er sprake van een groot probleem. In de eerste vier maanden van 2014 stonden er in totaal 298 vacatures open voor wiskundedocenten op scholen in het voortgezet onderwijs. Dat is een verdubbeling over de afgelopen vier jaar. Dan een boodschap die menigeen aan het hart zal gaan. Koffiedrinkers zullen binnenkort meer gaan betalen voor hun dagelijkse dosis. Droogte in Brazilië jaagt de prijs van koffiebonen in hoog tempo op. Zo blijkt uit een onderzoek van ABN AMRO. De koffiebonenprijs is sinds begin 2014 al met 60% gestegen... en die stijging zal doorzetten. Dit was het nieuws. Het weer Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en de zon. Met de meeste zonneschijn voor het noorden. Er kan hier en daar een buitje vallen met later op de dag vooral in het oosten pittige onweersbuien. Daarbij kan het lokaal flink regenen. Bij weinig wind wordt het 14 graden aan zee tot 20 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en valt er nog een enkele bui. Morgen veel wolken, af en toe zon en ook enkele buien bij 13 tot 18 graden. Dit was het weerbericht. 4 en 5 mei komen weer aan. En we praten hierover met mevrouw Leemhuis en zij is de voorzitter van het organisatie. We geven het door aan elkaar. Iedereen, ieder jaar opnieuw. We koesteren het. Herdenken het. We vieren het omdat het misschien wel het belangrijkste is dat we hebben. Vrijheid. Laat het vuur van de vrijheid branden. 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. 5 mei vieren we dat we vrij zijn. Vrijheid geef je door. Ja, zo wordt het ook. And De beide dagen, hè, de en dingen 4 mei en uh, Bevrijdingsdag 5 mei... met een groot bevrijdingsfestival in Haarlem natuurlijk. En uh, u hoort het daar al over iets in het nieuws. Dit was eh, één kopje koffie. En dit is Not a Bad Thing. En dit is Justin Timberlake. is to see you tomorrow.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 Not a Bad Thing heet dit mooie liedje. Van deze meneer Justin Timberlake. Ja, we gaan uh, eh, zo meteen over naar de bioscoop. Ja. bioscoopagenda. <laughs> Hij maakt het elke week erger. <laughs> Goedemiddag luisteraars, dit is de bioscoopagenda van Circus Zandvoort Theater. Van 30 april tot en met 7 mei. Van de film Tinkerbell en de Piraten zijn deze hele week extra voorstellingen. Vanmiddag is dat om half twee en om half vier. Donderdag tot en met woensdag is dat om half twaalf en half twee. Vanavond presenteert filmclub Simon van Kolm de film Monuments Man. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de grootste kunstroof ooit. Met hoofdrollen voor andere, onder andere Matt Damon, Bill Murray en George Clooney... die ook de regie voor zijn rekening nam. Aanvang van deze film is vanavond om half acht. Donderdag tot en met dinsdag kunt u de film 12 Years a Slave gaan bekijken. Het is ongelooflijk, maar een waar gebeurd verhaal van Solomon Northup. Aanvang van deze film is half acht. Donderdag tot en met woensdag draait de film African Safari 3D... Een schitterende natuurfilm die je meeneemt naar de mooiste gebieden van Afrika. Het is een hele leuke familiefilm en deze draait iedere middag om half vier. Tot zover, dames en heren, de bioscoopagenda van Circus Theater Zandvoort. Amerika vandaan. En eh, het liedje dat heet Hero. Veel gedraaide plaat op dit moment. En dat is ook mooi. Dus vandaag. Zo, we gaan eh, nog even lekker een paar platen draaien tot het nieuws van, uh, van 1 uur. Het NOS nieuws van 1 uur. Deze 30ste april. En dit was dus Hero van The Family of the Year. En nu... Ah, dit is een lekkere jongens. Dit is zo'n lekkere, relaxte plaat. Hij nam het op samen met Babyface. Eric Clapton. and it had changed the World. If I can reach the stars Pull one down for you Shining love I have inside is everything it seems. But for Clapton samen met eh, Babyface nam ik dit nummer op. Volgens mij staat het ook op een cd van Babyface. Als ik het goed heb. Dit is een heel leuk nummer, hè? Dit is eh, samen met de beroemde Amerikaanse DJ Wolfman Jack. Clap voor de Wolfman. dit is de eh, Guess Who. gone So baby, just one kiss. She said, no, no, no. Romance ain't keeping me alive. I said, talk about the workman's properties of love. 75 or 80 miles an hour, she hung slow, slow, slow. Baby, I can stop right on a dime. I said, hey, baby, give me just one kiss. She said, no, no, no. said, I'm about to overload. I said, you're what I've been living for. She said, I don't want to know. Oh, you thought she was digging you, but she was digging me. <laughs> Clap for the wolf man. He gon' reach your record high. As long as you got the curves, baby, I got the angles. It's all according to how your boogaloo situation stands, you understand? Amerikaanse DJ inderdaad. En die man kon inderdaad een plaat maken of breken. En zo dacht heel slim, we gaan een plaatje over hem maken. Zitten we zeker gerapt. Clap for the Wolfman. Guess Who kent ze ook onder andere van American Woman. Diezelfde band, hè. Canadese band trouwens. Ja. Dat liedje American Woman wat ze maakten was niet echt eh, vriendelijk bedoeld hoor. Naar de Amerikaanse meisjes toe. Daar hadden ze het niet zo op eigenlijk. Nou, oké. dit was hem dus. Clap for the Wolfman. Jawel. We gaan zo langzamerhand naar het nieuws in het weer. Dat doen we met The Eyes of Jenny van de Sandy Coast.